Morat Wakili met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft na afloop van de verloren finale van de Conference League... tussen Feyenoord en AS Roma tientallen mensen opgepakt. Op verschillende plaatsen greep de politie in, zoals op de Koolsingel. Daar werden waterkanonnen ingezet. gezet. De mobiele eenheid heeft meerdere charges uitgevoerd. Op verschillende plekken is zwaar vuurwerk afgestoken. In Rotterdam waren op verschillende plekken grote schermen opgehangen om de wedstrijd te kunnen kijken. Feyenoord's eigen stadion De Kuip zat helemaal vol. 50.000 fans zagen op schermen in het stadion Feyenoord in Tirana nipt verliezen van AS Roma. De Romeinen wonnen met 1-0 door een doelpunt in de eerste helft van Saniolo. Schiphol neemt maatregelen om de verwachte drukte komende zomer in te perken. Er gelden tijdelijk andere regels voor de start- en landingsrechten. Volgens de nieuwe regels kunnen luchtvaartmaatschappijen ervoor kiezen om een bepaalde vlucht een keer niet uit te voeren... zonder dat dat betekent dat de maatschappij dat zogeheten slot voor goed kwijt is. De aanpassing moet ervoor zorgen dat er in de zomer veel minder vluchten worden uitgevoerd. De nieuwe regels gelden van 1 juni tot 28 augustus. De waarschijnlijk laatste overlevende van een bloedbad dat de Duitse SS in 1944 tijdens het Ardennenoffensief in België aanrichtte onder Amerikaanse krijgsgevangenen is overleden. Harold Billow hield zich voor dood toen de Duitsers op hem en tientallen medegevangenen begonnen te schieten. Hij overleefde door doodstil met zijn gezicht naar beneden in de sneeuw te liggen. In totaal werden 84 Amerikanen gedood, 43 overleefden het. De gebeurtenis kwam bekend te staan als het bloedbad van Melmedy. Harold Billow is 99 jaar geworden. En dan het weer, af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 12. Morgen overdag, hemelvaartsdag, vrijwel overal droog en af en toe zon.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 can he do to you the things that I do? Oh, no I can take you high Zon, zee, zandvoort en We've come a long, long way together Through the hard times and the good I have to celebrate you, baby.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 But she moves like lightning And she counts to three And she turns out all the lights And says she's coming for me And I put your hands up This is a heist And there's no one staying here living, gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, Green, green grass night slaap het je koud. independent zee.